voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Turkije heeft een noodwet aangenomen die mensen vrijwaart van strafvervolging als ze hebben geholpen de mislukte staatsgreep de kop in te drukken. Die onschendbaarheid geldt nu ook voor mensen die geen officiële taken hadden. De nieuwe wet kan er volgens critici toe leiden dat in de toekomst makkelijk opnieuw geweld wordt gebruikt tegen tegenstanders van de Turkse regering. De Turkse oppositiepartij CHP heeft gezegd dat ze de wet gaat aanvechten bij het constitutionele hof. De Canadese regering heeft de ambassadeur van Venezuela uitgewezen. Dat is een reactie op het besluit van de Venezolaanse president Maduro... die deze week de vertegenwoordigers van Canada en Brazilië... tot persona non grata verklaarde. Ze zouden zich te veel met de interne politiek van Venezuela bemoeien. Canada uit steeds kritiek op de mensenrechten situatie in het land. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft een activiste geprobeerd het beeld van het kindje Jezus te stelen uit de kerststal. De vrouw van de vrouwenrechtenbeweging Femmen was topless en ze riep God is een vrouw. Die slogan stond ook op haar blote rug. De politie wist te voorkomen dat ze er vandoor ging met het beeld. Femmen steelt beelden van kinderen bij religieuze rituelen om te benadrukken dat vrouwen de baas zijn over hun eigen lichaam. De voorzitter van de Russische Voetbalbond legt voor een half jaar zijn functie neer. Volgens media in Rusland blijft Vitali Moetko wel actief als voorzitter van het organisatiecomité van het WK volgend jaar in Rusland, in tegenstelling tot eerdere berichten. Moetko werd door het Internationaal Olympisch Comité voor het leven verbannen van de Spelen vanwege betrokkenheid bij het dopingschandaal in Rusland. Het weer, vannacht enige tijd regen. In de ochtend nog een enkele bui. Later breekt de zon door. Temperatuur 7 graden.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 En ik ben niet eens de voorkomst. Nee, hij is de kans? En toen is het beste begonnen. Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds werden er grapjes verzonnen. Met telkens die stomme ezel erbij. Hé, hey, wat kost het nou?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 Kerst op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. hearts and minds is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. gets colder. grootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. you know. Yuletide carols being sung. simple phrase. Two kids from one to ninety-two. Though it's been said many times. heaven. stuur u allemaal fijne dagen en...